uur. Hier in Boekraad met het NOS Journaal. In Oekraïne is een Britse staatsburger omgekomen. Een andere Brit wordt vermist. Volgens Britse media was de omgekomen man een 36-jarige oorlogsveteraan... die eerder onder meer in Irak diende voor het Britse leger. Hij zou als vrijwilliger naar Oekraïne zijn gegaan om mee te vechten tegen de Russen. Onbekend is waar en wanneer hij om het leven is gekomen. Diplomatieke bronnen zeggen tegen de BBC dat hij en de vermiste persoon waarschijnlijk meevochten in Mariupol of elders in de Donbass-regio. Bewoners van de flat in Beeldhoven, die vorige week gedeeltelijk instortte na twee gasexplosies, kunnen de komende weken nog niet naar huis. Het gebouw is voorlopig onbewoonbaar, omdat er geen gas, water en stroom is. Het is volgens de woningbouwvereniging nog maar de vraag of een deel van het gebouw ooit nog veilig genoeg is voor bewoning... of dat het hele pand moet worden gesloopt. Nader onderzoek moet dat uitwijzen. De komende weken worden de bewoners van de 28 woningen nog opgevangen in hotels en een vakantiepark of bij familie en vrienden. Bij een politieactie in de Amerikaanse stad Miami is de premier van de Britse Maagdeneilanden gearresteerd. Ook de directeur van de havens van de Caribische eilandengroep zit vast. Ze zouden hebben geprobeerd om cocaïne te smokkelen en de opbrengsten ervan wit te wassen. Volgens de Amerikanen hadden de twee op het vliegveld van Miami afgesproken met zogenaamde Mexicaanse drugscriminelen. Die zouden hun 700.000 dollar overhandigen voor hun hulp bij het smokkelen van kook van Colombia naar de VS via een haven op de Maagdeilanden. In werkelijkheid liepen de twee in de val van undercover-agenten. Het weer. De komende dag begint bewolkt.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 Cause baby, I might, I might just give you a bite finna get the party lit. Grip my hips and move me. Everybody get down with me. Grip my hips and move me. Everybody get down with me. Grip my hips and move me. Everybody get down with me. Grip my hips and move me. Everybody get down with me. Grip my hips and move me. Everybody get down with me. Grip my hips and move me. Everybody get down with me. Grip my hips and move Everybody get down with me.